Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland gaat Israël om opheldering vragen over Anas al-Sharif... en de andere journalisten die gisteren werden gedood. De Nederlandse regering wil dat Israël bewijs levert... voor de bewering dat Sharif opereerde als Hamas-commandant. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat Israël moet handelen... in lijn met het humanitair oorlogsrecht... en dat de bewijslast voor zulke aantijgingen bij Israël ligt. Bij een speciaal ingelaste bijeenkomst van EU-ministers... heeft minister Veldkamp vandaag aandacht gevraagd... voor het toenemende geweld tegen journalisten in deze oorlog. Een onderzoeker van de Vlinderstichting is bedreigd vanwege een rapport over pesticiden in verschillende Natura 2000 gebieden. Een brief met een doodsbedreiging was naar het woonadres van de onderzoeker gestuurd. Uit het onderzoek bleek dat er 51 verschillende pesticiden waren aangetroffen in 10 Natura 2000 gebieden. Een van de conclusies was dat er minder insecten werden aangetroffen. De Vlinderstichting heeft uit veiligheidsoverwegingen het onderzoek van de website verwijderd. En er is aangifte gedaan bij de politie. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij aanstaande vrijdag een verkennend gesprek gaat hebben met president Poetin en dat hij geen akkoord gaat sluiten. Daarna wil hij een gesprek met Poetin en Zelensky organiseren. Europese leiders hadden gezegd dat de Oekraïense president zelf moet kunnen meepraten over een staakt het vuren. De Nederlandse hockeysters hebben bij het EK in München-Gladbach ook de tweede groepswedstrijd gewonnen. Duitsland werd op eigen bodem met 5-1 verslagen. Daardoor is Oranje zo goed als zeker van de halve finales. Nederland speelt woensdag de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk. De mannen zijn al zeker van een plek in de halve finale en spelen morgen nog een groepswedstrijd tegen Oostenrijk.